als ze 12 maanden geen seks hebben gehad, niet meer van deze tijd en discriminerend. Volgens D66 zou risicogedrag leidend moeten zijn... en niet de aard van de relatie die iemand heeft omdat na drie maanden duidelijk is of iemand besmet is met HIV... kan de termijn om te doneren voor homomannen die geen seks hebben gehad... ook terug naar drie maanden, vindt D66. In veel Europese landen geldt die termijn al. Minister Bruins wil wachten op een Europees rapport. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5 gegroeid, meldt het CBS. Dat is iets minder dan een jaar ervoor... Toen was de groei nog 2,9 procent. Consumenten gaven in 2018 wel meer geld uit, met name aan auto's en elektrische apparaten. Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal krompt de economie. In het vierde kwartaal kwam de groei uit op 0 procent. Voor een officiële recessie moeten er twee kwartalen van krimp achter elkaar zijn. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie... blijkt minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, zegt een arts van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen waren voorheen huiverig om de vrouwen chemotherapie te geven. Nu is de heersende mening dat van behandeling niet per se hoeft te worden afgezien... als dat maar in een gespecialiseerde kliniek gebeurt. Oudvoetballer Yassine Abdelawi zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten... waren bedoeld voor zijn zwager. Hij werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. De politie sluit het niet uit, maar zegt dat het nog te vroeg is om nu conclusies te trekken.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 We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken. better. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.